Mark Visser met het NOS-journaal. De Amerikaanse lucht is aanvallen uitgevoerd op islamitische staat in de buurt van Bagdad. Gisteren zijn ten zuidwesten van de Iraakse hoofdstad meerdere bommen gegooid op stellingen van de terreurgroep, zegt de legerleiding in Florida. De luchtaanvallen luiden een nieuwe fase in van de strijd tegen IS. Tot nu toe voerden de Verenigde Staten alleen luchtaanvallen uit in het noorden van Irak. Het Pentagon had vorige week al aangekondigd dat de bombardementen offensiever zouden worden en niet alleen meer zouden worden uitgevoerd om Amerikaanse burgers te beschermen. Pro-Russische separatisten mogen provincies in Oost-Oekraïne de komende drie jaar zelf besturen, staat in een wetsvoorstel van de Oekraïense president Poroshenko, dat vandaag wordt aangeboden aan het parlement in Kiev. Poroshenko benadrukt dat het zelfbestuur tijdelijk is. In de tussentijd wil hij de overheid decentraliseren. Daarvoor is ook een wijziging van de grondwet nodig parlement in Kiev moet zich ook buigen over een amnestiewet. Separatisten die lichte vergrijpen hebben gepleegd... worden als het aan Poroshenko ligt niet vervolgd. Verkrachting en moord vallen daar niet onder. In Den Haag worden tienduizenden mensen verwacht voor Prinsjesdag. Ze hopen een glimp op te vangen van de Gouden Koets met koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Vanmiddag zal de koning in de ridderzaal de troonrede voorlezen... waarin het kabinet de belangrijkste beleidsvoornemers voor het komende begrotingsjaar uiteenzet. Rond drie uur zal minister Dijsselbloem het koffertje met daarin de miljoenennota... en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer overhandigen. Veel plannen en cijfers zijn vorige week al uitgelekt.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 bonito que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 雨。 Cause the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Somebody just the see you www.zfmzandvoort.nl hoofdletter Z. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomer.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 summer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 So. soul. Zandvoort 106.9 FM.